Annette Schut met het NOS Journaal. In het midden van Israël zijn zeker 67 mensen gewond geraakt bij droneaanvallen. Volgens Israëlische media zijn zeker vier van hen in levensgevaar. Het Israëlische leger zegt dat de aanval in de stad Binyamina... het werk is van de Libanese beweging Hezbollah. Het leger onderzoekt nog waarom de sirenes in de stad niet afgingen bij de aanval. De gemeenteraadsverkiezingen in België hebben voor weinig verschuivingen gezorgd. Zo blijft in Antwerpen de rechtsnationalistische partij van Bart de Wever de grootste. En in Wallonië wijzen de eerste uitslagen op winst voor voornamelijk linkse partijen. Dit jaar gold er in Vlaanderen voor het eerst geen stemplicht. Daardoor was de landelijke opkomst lager dan eerdere jaren. Zo'n 60% van de stemgerechtigden kwam opdagen... Bij de vorige verkiezingen was dat nog zo'n 90 procent. In Brussel en Wallonië geldt nog wel een opkomstplicht. Vakbond FNV wil dat jongeren niet meer mogen controleren bij de zelfscankassa's bij bijvoorbeeld supermarkten. Het levert te vaak gevaarlijke situaties op, zegt de vakbond. De FNV wil op papier laten vastleggen dat medewerkers onder de 18 niet meer de steekcontroles mogen uitvoeren. Jonge, jonge werknemers zeggen tegen Nieuwsuur dat ze bij de zelfscankassa's vaker te maken krijgen met intimidatie, bedreiging en winkeldiefstal. Het Nederlands elftal staat dinsdag stil bij het overlijden van Johan Neeskens. Dat gebeurt voorafgaand aan de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. De voetballegende overleed een week geleden. Hij was 73 jaar oud. De Universiteit van Maastricht gaat een meditatieruimte opdoeken omdat studenten daar seks hebben. Mensen die wel willen mediteren vinden het vies en gaan er niet meer in. Het meditatiehok was gefinancierd met geld van de overheid... dat bedoeld was om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Het weer. Vanavond is het droog en wisselend bewolkt. Vannacht 4 tot 8 graden. Morgen bewolkt en regenachtig bij een graad of 11.